4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Alle persoonlijke spullen van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 zijn verzameld. Dat zegt een minister van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk. De laatste spullen zijn volgens hem gisteren weggehaald. Op plekken waar de onderzoekers niet mochten komen ligt volgens de minister ook niets meer, op enkele wrakstukken na. Nederland betwijfelt dat en wil nog verder zoeken. Bij de politie zijn vijf mensen geschorst die worden verdacht van onregelmatigheden bij de inkoop van goederen. Vorige maand werd al bekend dat politiemensen verdacht worden van corruptie en omkoping bij de aanschaf van nieuwe politieauto's. Ook zou er gefraudeerd zijn bij de aanbesteding van apparatuur. Tegen de vijf is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Een bataljon van zo'n 800 militairen is in Sierra Leone in quarantaine geplaatst. Het besluit werd genomen nadat bij een van hen ebola was vastgesteld. De besmette militair zou zonder toestemming de militaire basis hebben verlaten. Het voltallige bataljon wordt nu 21 dagen geïsoleerd. De Duitse regering heeft de verwachting van de economische groei fors naar beneden bijgesteld. Voor dit jaar wordt er nu een groei verwacht van 1,2 procent in plaats van 1,8 procent. Duitsland heeft onder meer last van een krimpende export en tegenvallende industrie- en productiecijfers. Ook geven consumenten minder uit. Het internationale Rode Kruis dreigt de Braziliaanse afdeling te schorsen. Aanleiding is een grote corruptieaffaire. Bij het Braziliaanse Rode Kruis is zeker 25 miljoen dollar verduisterd. Dat geld werd ingezameld voor onder meer slachtoffers van overstromingen in Rio de Janeiro. Het internationale Rode Kruis eist dat het geld terugkomt. Het weer, er trekken vrij veel wolken over en in de noordwestelijke helft van het land valt af en toe wat regen of een bui. In het zuidoosten is meer ruimte voor de zon. Het is 15 tot 17 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blarikum en Knoop het Eemnes 3 kilometer. Verderop 2 kilometer bij Eembrugge. En nog een stukje verderop staat 3 kilometer bij Knopend Hoevenlaken. In de regio Rotterdam is de A20 in de richting Hoek van Holland dicht tussen Knopend Gouwen en Nieuwkerk aan de IJssel. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden van een gekantelde aanhanger. Verkeer bij Gouda op de A12 onderweg naar Rotterdam zal dus om moeten rijden via Den Haag. Dus daar staat inmiddels op de A12 richting Den Haag 6 kilometer tussen Reewijk en Zevenhuizen.